In de verklaring staat dat de Nederlandse politie jarenlang uitstekend met het korps in Suriname heeft samengewerkt, maar dat alle activiteiten en investeringen zullen worden stopgezet omdat de politie zich niet kan associëren met de nieuwe bestuurders. Bij een explosie en een brand in een Roemeense kraamkliniek zijn drie baby's om het leven gekomen. Twee zwangere vrouwen en acht pasgeboren kindjes raakten gewond. Enkele baby's liepen zware brandwonden op. Hun toestand is kritiek. Ze zijn overgebracht naar een brandwondencentrum in Boekarest. De explosie ontstond door een defect in het klimaatsysteem van het ziekenhuis. Daarna brak er brand uit op de intensive care afdeling van de kraamkliniek. Een Israëlisch dienstplichtige heeft op haar Facebookpagina foto's gezet waarop ze poseert met geboeide en geblinddoekte Palestijnen. Het Israëlische leger noemde de publicatie walgelijk. De foto's zijn inmiddels verwijderd. Het is niet de eerste keer dat Israëlische soldaten door sociale media in de problemen komen. Het Israëlische leger bekijkt nog of de vrouw kan worden vervolgd. Ze heeft inmiddels haar dienstplicht vervuld. Voor Nout Welling zit er geen derde termijn in als president van de Nederlandse Bank. Minister De Jager gaat de wet aanpassen waardoor de bankpresident maximaal twee ambtstermijnen van zeven jaar kan aanblijven. Wellings tweede termijn loopt volgend jaar af. De Nederlandse Bank heeft zelf op verzoek van De Jager een plan van aanpak opgesteld om sneller te kunnen optreden bij financiële instellingen waar misschien iets aan de hand is. Ook wordt de rol van Raad van Commissarissen versterkt. Het weer vannacht is bewolkt. Bijna overal bestaat de kans op een bui. Alleen in het noordoosten blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden. Overdag bewolkt en het regent eerst in het midden en zuiden van het land. Later trekt de regen naar het noordoosten. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij...